Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat Iran in hoog tempo zijn atoomprogramma probeerde te herbouwen. Volgens hem vormde het Iraanse raketprogramma een grote dreiging. Daarom moesten de VS en Israël wel militair ingrijpen, stelt Trump. De president zei verder dat het doel van de oorlog is om de Iraanse raketinstallaties en het atoomprogramma te vernietigen. Net als het wegnemen van de dreiging van het Iraanse regime. Hij riep dit keer de Iraanse bevolking niet op om in opstand te komen. Eerder deed Trump dat nog wel. Italië is begonnen met het evacueren van burgers uit het Midden-Oosten. Ook Duitsland en Tsjechië gaan burgers terughalen vanuit verschillende vliegvelden in het Midden-Oosten. Nederland gaat dat voorlopig nog niet doen. De regering Jetten noemt de situatie daarvoor nog te gevaarlijk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. En dat zegt ook raceorganisatie ANVR. Die onveiligheid die blijkt onder meer vanuit het feit dat het luchtruim gesloten is... op de belangrijkste plekken waar, eh, waar mensen zitten. En dus de Verenigde Arabische Emiraten, in Jordanië en ook in andere landen... is het simpelweg nu nog niet mogelijk om eh, naartoe te vliegen. Het is niet duidelijk hoeveel Nederlanders er in de regio zijn. FNV en CNV zijn na drie kwartier weggelopen uit het kennismakingsgesprek met het kabinet Jetten. De vakbonden zijn het niet eens met de plannen om de AOW-leeftijd te verhogen en de WW te verkorten. Verder praten heeft geen zin, stellen de vakbonden. Ze gaan nu acties voorbereiden. Het lijkt er niet op dat de gevechten tussen Afghanistan en Pakistan snel zullen stoppen. Beide landen hebben vandaag weer grensposten van elkaar aangevallen. Vrijdag zeiden de Taliban wel te willen onderhandelen, maar er is nog geen vooruitgang geboekt. Het weer. Lokaal kan vanavond mist voorkomen. Vannacht koelt het af naar 5 graden aan zee... tot lokaal rond het vriespunt in het binnenland. Morgen opnieuw veel zon. In de middag wat wolken en zeer zacht... met 13 tot 17 graden.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 Je hoorde Hoefs met So Many Questions. En Hoefs heeft in hun vorig muzikaal leven wel degelijk nog onderdeel uitgemaakt van de Rob Akda Award. Dus ze zijn niet geheel onbekend. In dit uur is er nog aandacht voor nog twee acts. En dat is Liquid Desert en Roel. En we beginnen met de eerstgenoemde, Liquid Desert dus. Hallo! Are you ready to go First noemen tijd En vanavond staan we hier bij de fucking Rob Agda Award. Let's go! Holy fucking shit. Gaat lekker. Gaat het nog goed in de zaal? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ons volgende nummer heet Seizure Seizure. Ik hoop dat je niet aangesproken wordt. Seizure Seizure. patronaatje, weet je wel. Hoe vaak maak je dat mee? Nieuwe snaartjes. Ik heb er dus misschien twee die niet heel erg meewerken. Het is wel echt misschien wel heel erg jammer. Maar we gaan door. Kan de pret niet deren, Duncan. Yo. jij een goede mop? Nee. <laughs> weet je wel. Je hebt nu alle tijd gehad om een mop te bedenken. <laughs> mijn, eh, mijn welgemeende excuses. Kunnen jullie het allemaal horen? Staan we aan? jullie wel, dank jullie wel. Ja. Dat brengt ons bij een liedje over een leprechaun. Het is open voor interpretatie, maar betekenis heeft het niet. Even kijken waar we heen gaan. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Al klaar. Roelbakkerda wordt staat eh, te beginnen. En vooraf praten wij meestal ook even met de bands. Eh, dit is Liquid Desert. Hallo. Waar komt de naam Liquid Desert vandaan? Ja, wij hebben een, eh, een poster aan de muur van onze oefenruimte. En daarop staat Liqueur Dessert. En dat hoef je maar een klein beetje te, te, te buigen eigenlijk. En, en, niet maar denken dat het een vloeibare woestijn is, maar dat is dus iets heel anders. Eh, welk, plaatje krijg jij in je hoofd als je Liquid eh, Desert uh, hoort? denk ik iets van, van zand wat, eh, wat een beetje vloeibaar is. <laughs> Ja, Zoiets, maar dat is het dus niet. Het is, ehm, maar is het ook bij Dessert ontstaan? Dat, Nou nee, we waren heel lang aan het brainstormen. We hadden triljoenen namen. En toen eigenlijk zei onze manager, de vriendin van Cassie, onze drummer... Ja vriendin van Cas zei... Eh, wat dachten jullie van Liquid Desert? Die had even het, het puzzelwerkje in haar hoofd gedaan. En toen eh, kwam zij daarop uit. Dan de vraag. Ja. Wat voor muziek maken jullie? Oeh, wij vinden het zelf soms moeilijk om het te beschrijven. Maar waar we nu meestal op landen is toch wel punk-funk. Daar komt het op neer. Ja. Eh, als ik zeg alternative rock, indie rock, dan niet. Ja, eh, ja, het heeft zeker daar iets van weg. Ja? Maar als je het in, in twee woorden moet samenvatten, punk funk. Maar anders dat ook. Ehm, dan is het natuurlijk ook weer die vraag van... waar is dat eigenlijk dan vandaan gekomen? Waarom jullie dat juist een beetje eh, mhm. die muziek opzoeken? Nou, dat is toch... Je kunt niet van tevoren inzien welke energie je teweeg brengt. Als je met z'n, toen was het nog met z'n drieën en nu met z'n vieren. Maar toen gingen we muziek maken en toen werd dat best wel duidelijk wat wij graag doen en waar we ook wel goed in zijn. Weet je wel, als we iets anders gingen proberen, dan was het van oh, laten we toch wel weer punk tegen tegenaan knallen en dan komt het misschien wel toch wel goed. Eh, de Rob Akda wordt. zijn jullie mhm. bekend met het fenomeen Rob Akda wordt? Niet door en door. Nee? Mhm. Eh, en hoe zijn jullie hier terechtgekomen? Door je vinger op te steken? Durf jij dat te oh, zeggen? Oh ja, ik, ik was gewoon op zoek op internet naar eh, bepaalde dingen waarvoor we ons voor konden aanmelden. Zoals uh, Noorderslag en dat soort dingen. En Rob acta kwam ook op het lijstje. En ik dacht van, oh, dat is wel grappig. Laat ik me aanmelden. toen hadden we ons aangemeld als band. En ik dacht later van, nou ja, eh, als we worden uitgenodigd, is leuk. En nu staan we hier. Dan natuurlijk de allerlaatste vraag. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Mhm. Nou, Liquid Desert, het komt heel erg in de buurt. Alles Liquid Desert. Op Instagram en TikTok, laag streepje ertussen, maar je weet het te vinden, weet je wel. Liquid Desert. Op YouTube, Spotify, de hele mikmak eigenlijk. Noise en hard bands. Het is toch wel iets wat bij de Rob past. Zeker ook die band die je net hebt kunnen horen. En dat is Liquid Desert. We sluiten af wat betreft de avond van die eh, derde voorronde van de Rob Akda Award met Roel. Let's go! Stop. oh slap. Got a couple things that I still regret, and I'm stuck. Uh, hoping that every other thing will be where I left off. Luck, yeah, overwhelmed. I don't even know what it's over well when I'm gone. Don't farewell, cause I'ma be right back, and I'll drop down, up again. I can't stop now. Understand, I don't want your fucking help. And all I know, I'm talking about intentions. Fuck it up for intentions. What you say. promise me wasted, but okay. I can't keep a conversation, but it's okay. I don't think I'm good for anything at all. Whoa. Oh, oh. Okay, I'll fuck it up again, said I'm sorry, so suck it up, cause I'm okay. I'll bite the apple that you would find and still toss it up, but it's okay. I'll run around like you're jogging, I'm still knowing nothing at all. Whoa. Oh. I'm on my last legs, ain't by a I'm in the gutter, but I'm living. I'm drowning and I'm choking. My life could have been better. I'm on that crashing plane, just enjoying the view. And I don't care what you say to me, it's nothing new. So okay, all my time is mostly wasted, but I'm okay. I can not keep a conversation. waar je zo zou je dan zeggen Oh, al bijt die en bedenkt je het still does it up What is <laughs> oh, all on a while I think joking I'm you're nothing Oh, whoa, oh Okay, all my time is mostly wasted then Okay, I can't keep a conversation but Okay, I don't think okay, jullie zingen oké. Okay. Ik zeg oké, okay, jullie zingen. Ik zei oké en jullie zeiden anything at all. Oké, oké, laten we met z'n allen zingen. Eén rondje. Go! All my time is mostly wasted, but I can't keep a conversation, but it's Hush that shit up, won't back fuck again I don't even want to Sucks being run again I was on the run to Run next up again I don't even want to Ball, we fall down just sucks when right again. Now they'll never have you. Fuck them right again, they'll never get you. lieve mensen, leuk dat jullie er allemaal zijn. <laughs> ik, eh, ik zag dat de visual verkeerd loopt, dus ik ga dat zo even, even fixen. Door me iets beter te timen. Maar los ervan, welkom dat jullie er allemaal zijn. Superleuk. Ehm, we gaan 20 minuten voor jullie spelen. Dit volgende liedje <laughs> is prima. Dit volgende liedje dat we gaan doen eh, heet ADD. Ik heb eh, ADD, dus luister mee. Demons on my mind, feeling stupid all the time, doing whatever I like. And I'm running out of time, feeling sorry for my rhymes, doing nothing with my life. Oh, oh, I think I'm gonna die when it feels like I'm the only one. When I know that it's me against the world, but that's a lie. Cause it's all in my head when I'm feeling upset and I'm holding my breath. And it's all in my head when the pressure's off, I'm over it. And it's all in my head when I'm feeling obsessed. You're pretending that I'm the only one When I know that it's me against the world I love my own But that's just cause I made it Cry for a little and smile Just to settle the side when I'm feeling cause I made it Right in the fear of my life As if I know my why demons on my mind Feeling stupid all the time Doing nothing with my life Oh, oh, fighting right Doing nothing with my right I think I'm gonna cry When it feels like I'm the only one When I know that it's me against the world All of my own Cause it's all in my head When I'm feeling sad And I'm holding my breath And it's all in my head When the pressure's off I'm over it Oh, I have been so cold But that is cause I'm 80 I cry for a little smile Cause I sit at the side when I'm Cause I'm 80 I'll never change my life Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Dit volgende liedje heb ik met Theo geschreven. Deze heet Nothing. shut. Later day, I wake up just to feel like the sun. Whoa. What do I have to say? Yes, I've the day, so I'm patient, thirsty. Thinking what I'd ask my burns from my birth, and oh, I don't even know what fucking day it is. I'm hating this. why does nothing ever happen? Why does nothing ever happen? Da-dum, da-dum, da-dum. arts. just sitting around my room, wishing down shit again. Wrote a couple songs, I don't know what to say. die visuals gaan niet meer sync lopen. Dat gewoon het is. Dit liedje heet Nevermind. It's always something. in every function I don't really care, but I always fear assumption Feel like I got friends, but I don't think they relate to me Feel like I got fans in my dreams, but they're not there for me And sometimes in my mind, I got thoughts I shouldn't cope with Things I shouldn't like, but they help me with the coping Make me feel alive, never finish what I open Guess I shouldn't like yeah, it makes you wanna Never fucking lie oh, oh. From my passion It feels like hell, but I guess I'm just old-fashioned I've been feeling silly, lazy, boring at the same time I've been feeling silly, cause I guess I'm still the same guy Sometimes in my mind, I get thoughts I shouldn't cope with Things I shouldn't like, but they help me when I'm coping Make me feel alive, never finish what I open Guess I shouldn't like. yeah, it makes wanna <sighs> I always think about the way these things could have been spend every single shred of Saturday. Oh. Every fucking deze kennen jullie. Wake up, work 10 cents on the dollar. I'll be waiting in my bed, trying to holler. I'll be right here again. My friends and my parents back home feeling sad. How I wish I related a little. van deze Rob Akda Award. Eh, voor mij is hij ook niet helemaal onbekend. Want ik kom hem nog wel eens geregeld tegen bij een aantal optredens. Maar hij maakt zelf ook muziek. Dat is Roel. Hallo, daar ben ik. Eh, want eh, voor de mensen die nog niet weten... jij hebt al een single uitgebracht die te vinden is op een streamingsdienst. Zeker, dat is The Grind. Die ik mhm. inmiddels al juni 2024 uitbracht. Dat is best wel eventjes geleden. En dat was een themesong over eigenlijk het terugkerende thema in mijn leven... dat ik telkens dingen niet afkreeg. Ehm, dus ik heb er echt een liedje over nooit liedjes afmaken van gemaakt. Ja. Om als eerste liedje even te laten zien, yo, dit ben ik en uh, go. Hoe zit het nu met eh, liedjes afmaken? Kijk, ik lieg als ik zeg dat ik er nu veel beter in ben. Maar ik doe het wel. En er komt morgen dus ook alweer een nieuwe single uit. Dat is uh, Tipje van de Sluier, dat is leuk. En die is samen met een Amerikaanse producer. Superhuman heet het liedje. En dan komt er volgende maand weer een nieuw liedje van mij uit. Dus ik ben er nu wel echt werk van aan het maken om, eh, om dat anders aan te pakken. Ja, want wat kom je dan tegen als je een eh, liedje gaat maken en opnemen en uitschrijven? Eh, zit, je jezelf dan in de weg? Ik denk dat ik te veel ideeën heb. Ja? En ik denk dat ik gewoon telkens denk, maar misschien wat nou als ik dit ook nog wil, maar wat nou als ik dat ook nog anders kan? Wat nou, ik, ik ben best wel slecht denk ik in knopen doorhakken van dit is klaar, dit is goed en we gaan ermee door. Ja. Want het kan, ik, hou, ik hou dingen te veel open, dus dat is wat ik ook nu qua bewustzijn leer en dan probeer ik daar dus een verandering in te maken. Ja, en eh, dan de muziek die je maakt. Ja. Waar eh, moeten we het in zoeken? Het is eigenlijk een mix van ik noem het vaak alternatieve pop. Dat is makkelijk, maar dat kan natuurlijk veel zijn. Het is best wel richting pop-rock, pop-punk. Mm. En dan gemixt met Gameboy sounds. Dus het is eh, heel veel... Gameboy eh, sounds? Ja, Verklaar je na. Het is heel erg eh, videogame-influenced. Omdat dat de... Als kind vond ik altijd mijn toevlucht in, in, Game games. En nu vind ik het leuk om dat dan terug te laten zien in mijn muziek. Alsof, alsof het soort van mijn bubbeltje is. Zodat ik andere mensen daar weer in kan uitnodigen. En dan is de vraag, ken jij je ik ken Cully zeker. En ik ga volgende maand met Cully samen een show doen. Op 14 maart is c Dus eh, als je ja. er op Akda hebt gemist, wie weet. Ja, want die eh, maakt ook wel een beetje gebruik van, eh, van, van, dat soort dingen. Ik ja, ik, ik, ik vind dat ook heel erg leuk wat, Philip, wat Cully doet inderdaad. Ehm, en ook best wel inspirerend. Alleen ik, ik denk dat mijn sound zo erg gebonden is aan de Game Boy sound. Mhm. En dat het bij Cully eigenlijk elke kant nog wel op kan schieten qua videogames. Dat daar nog wel een aanzienlijk verschil in zit. Uh, de grind is nog ergens te vinden. Zeker, Spotify. Komt er nog wat van jou aan? Kunnen mensen nog wat van jou gaan verwachten de komende tijd? Morgen even spotify.com en dan ga je zoeken en dan doe je roel intikken. En dan vind je Superhuman, nieuw liedje. Dus die is heel erg leuk. Volgende maand komt een nieuw liedje dat ik overigens geschreven heb met Filip ook, met Kali. Dat is ook leuk en die heet Oké. En eh, daarna zie je het wel. Als je het even gaat, dan je op volgen drukken en dan eh, kan je het lekker bijhouden. Ja. De allerlaatste vraag. Dat is meestal een gevaarlijke vraag, mensen. Spannend, maar is Waar is Roel te vinden op het wereldwijde web? Overal. Zoek Roel ergens op. Waarschijnlijk ben ik het. En anders op Instagram ben ik roel.mp3. Maar overal verder zoek gewoon Roel en dan vind je me wel. En dat was Roel. Hij was ook eerder klaar dan iedereen had gedacht. Want iedereen heeft 20 minuten de tijd om op te treden. En ook Roel bleef er ruim onder. De jury wees hem uiteindelijk aan als winnaar van die derde voorronde. En dat niet alleen, hij won ook de publieksprijs. En daarmee was hij nummer drie, want die andere twee voor hem deden dat ook al. En dat was Escalatie en Alter Eva. En daarmee mag Roel dus aantreden tijdens de finale op donderdag 12 maart in Patronaat Haarlem. Zoals gezegd, hebben we wat tijd over. En dat betekent dat we muziek laten horen, bijvoorbeeld van Lorem Ipsum met Spooky Song. zo komt Spooky Song met Lorem Ipsum nog eens een keer voorbij. Maar dan in een terugblik van de derde voorronde van de Rob Acta wordt Op donderdag 26 februari gehouden in Patronaat Haarlem. De laatste is ook van een Volendamse band, namelijk Alaska met Never Cry Wolf.